uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. 190 miljoen kinderen lopen in 10 Afrikaanse landen gevaar... door verschillende soorten waterdreigingen. Daarvoor waarschuwt UNICEF in een rapport. Wereldwijd sterven volgens UNICEF duizend kinderen per dag door vervuild drinkwater. Bijna een derde van de 190 miljoen kinderen hebben geen toegang tot water thuis... en twee derde heeft geen sanitaire voorzieningen. Het rapport verschijnt vlak voor een conferentie over water van de Verenigde Naties. Centrale banken over de wereld komen met meer leenmogelijkheden voor banken. Onder meer de Europese Centrale Bank kan zo makkelijker dollars lenen bij de Amerikaanse Fed... en die weer uitlenen aan particuliere banken. Zo moet er genoeg geld beschikbaar zijn voor banken om leningen te kunnen blijven verstrekken. En de maatregel moet ook voor vertrouwen zorgen. Sinds de val van meerdere banken in Amerika en Zwitserland is het onrustig op de financiële markten. Dinsdag houdt het CDA een spoedoverleg vanwege de verkiezingsnederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen. Regionale CDA'ers vragen zich af of de partij nog wel in het kabinet kan blijven zitten... en of Wopke Hoekstra partijleider kan blijven. Bij een ongeval op een militair oefenterrein ten noorden van Kiev... zijn vier Oekraïense militairen om het leven gekomen. Dat maakt het trainingscentrum gisteravond bekend via sociale media. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Wel spreken ze van een buitengewone gebeurtenis. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. En de pro-westerse president Djukanovic van Montenegro... heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in zijn land gewonnen. Hij kreeg 35% van de stemmen, blijkt uit de eerste polls. De rol van de president is grotendeels symbolisch in Montenegro... maar de keuze kan wel bepalen of het land een meer pro-westerse of pro-Russische koers volgt. De verkiezingsstrijd gaat verder tussen de twee pro-westerse kandidaten. De tweede ronde is op 2 april. Het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt met in het noorden af en toe regen. Verder blijft het wel droog. Met een matige westenwind wordt het 8 graden op de Wadden...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 Twee derde heeft geen sanitaire voorzieningen. Het rapport komt vlak voor een VN-conferentie over water. Centrale banken als de Fed en de ECB gaan het eenvoudiger maken voor banken om geld te lenen. Als het nodig is kunnen banken dan dagelijks geld opvragen in plaats van wekelijks. Centrale banken willen daarmee het vertrouwen herstellen. In Montenegro heeft huidig president Djukanovic de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen met 35% van de stemmen. Zijn tevens pro-westerse tegenstander kwam op 29%. De volgende ronde van de verkiezingen in Montenegro is op 2 april.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 But I stayed up all night until I got a ride, and in the morning I screamed, Hey, look, I made it. When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no. But I knew I was special.